Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Voor de beruchte paddenstoelenmoorden in Australië is een vrouw veroordeeld tot levenslang. Ze is veroordeeld omdat ze haar ex-schoonfamilie probeerde te vermoorden bij een lunch. Ze had beef Wellington gemaakt met daarin zeer giftige paddenstoelen. Zowel haar voormalig schoonouders als een zus van de schoonmoeder overleefden de lunch niet. Een vierde familielid lag lang in het ziekenhuis, maar wist uiteindelijk te herstellen. De veroordeelde Australische vrouw heeft over 31 jaar de kans om vervroegd vrij te komen. Dan is ze 81. In Wageningen is afgelopen avond een man aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van drie vrouwen. Dat gebeurde in een lijnbus. De buschauffeur merkte het incident op en zette de man uit de bus. De politie wist hem later op te pakken. Hij zat in een volgende bus en werd door de drie vrouwen herkend als dader. De vrouwen hebben aangifte tegen de man gedaan. In Brazilië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan oud-president Bolsonaro. Deze week wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak tegen de oud-president. Bolsonaro wordt onder meer verdacht van het beramen van een staatsgreep... nadat hij in 2022 de verkiezingen had verloren. De Amerikaanse president Trump heeft eerder al zijn steun uitgesproken voor Bolsonaro. Vanwege de rechtszaak tegen de oud-president legde Trump Brazilië importheffingen van 50% op. Ook tegenstanders van Bolsonaro gingen de straat op. Ze droegen een opblaaspop in gevangenisuniform met zich mee. Bij verschillende steekpartijen zijn zeker drie mensen gewond geraakt. In Assen raakte één persoon gewond bij een steekpartij bij een opvang voor asielzoekers. De politie hield daar twee verdachten aan. In Waalwijk werd iemand opgepakt voor het neersteken van twee personen. De politie vond de slachtoffers op straat en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt met lokale bui. In de ochtend in het zuidwesten zon.